Het is een jongen van 9 uit Tilburg en hij heet Ruben. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Tripoli heeft hem kunnen spreken. Hij maakte het naar omstandigheden redelijk. De oom en tante van de jongen zijn zojuist met het regeringsvliegtuig geland in Tripoli. Ze zullen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden gebracht waar Ruben wordt behandeld. Gisteren is de jongen geopereerd. Zijn toestand zou zorgwekkend, maar wel stabiel zijn. Vandaag is er in Nederland een bijeenkomst van nabestaanden. Premier Balkenende en minister Verhagen zullen daarbij zijn. In verband met de privacy wordt de plaats van de samenkomst geheim gehouden. De oorzaak van de vliegramp bij Tripoli is nog niet duidelijk. De zwarte dozen met de vluchtgegevens zijn gevonden. De Libische autoriteiten leiden het onderzoek en worden daarbij geholpen door een team van Franse experts van Airbus. In Kirgizië hebben aanhangers van de verdreven president Bakiev overheidskantoren bezet in de stad Osh. Aan de bezetting ging een demonstratie vooraf van zo'n duizend mensen. Osh is de tweede stad van Kirgizië. De interimregering heeft meteen gereageerd. Ze zegt dat de orde in Osh hersteld zal worden. Of ze daarbij geweld wil gebruiken is niet duidelijk. President Bakiev is vorige maand na een bloedige opstand naar het buitenland gevlucht. De nieuwe Britse premier Cameron legt de laatste hand aan zijn regeringsploeg van conservatieven en liberaal-democraten. Straks is het eerste kabinetsberaad. De Lib Dems leveren 20 bewindspersonen, dat is bijna de helft van de fractie in het lagerhuis. Gisteravond zat Cameron al de eerste vergadering voor van de nieuwe Nationale Veiligheidsraad. In de raad zitten belangrijke ministers, militaire kopstukken en hoofden van de veiligheidsdiensten.